gisteren op de kop getikt tijdens eh, de Vrijmarkt. Deze grappige cd van eh, Randy and the Rainbows en Denise. God, oud, nummer uit 1963. En we kennen het natuurlijk van Blondie. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Fijn dat je erbij bent. Het gaat duren tot 12 uur. En ik ga je oren vertroetelen. Wow. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Ja, echt wel. En met ongelooflijk veel afwisseling. Waarvan je denkt, hè? bestaat het nummer nog. Dat is lang geleden dat ik het gehoord heb. Waaronder deze, van Kraftwerk, de Model. Wees welkom, goedemorgen bij ZVO. altijd de neiging handjes. Als ik deze muziek hoor van eh, George Baker en zijn selection. Zeker bij deze Santa Lucia by Night. En wat wordt je voor moois? Voor, och, inderdaad krachtwerk. Hele aparte muziek uit de jaren 80 en 70. Je hoorde The Model. Eh, ik wil je even eh, wijzen op onze website www.omroepzvl.nl. Daar hebben we een prachtige agenda op staan waarbij jij, of waarin jij kunt lezen wat er allemaal te gebeuren staat en wat je allemaal kunt doen in de regio. Nou, vanmiddag om half drie is er bijvoorbeeld een eh, optreden van Trio Asturias. ze geven een koffieconcert, maar eigenlijk bij theetijd zou je kunnen zeggen, met een koninklijk tintje. Het gebeurt allemaal in eh, het kerkje, in Waterland Half drie dus, dan begint het optreden met prachtige gitaarmuziek. Meer informatie vind je op onze website www.omroepzvl.nl She's gone ZVL.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 Gabriel Rios en Broad Daylight. Ja, lekker gewoon. En Soul Sister. Zijn de buren. She's gone. Straks over een minuut of tien een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en eh, vroeg aan u van alles over uw portemonnee. Zitten daar kortingspasjes in? <laughs> Ja. En uh, hebben er last van? Geef je daardoor te veel uit? Of eh, vind je het wel handig? Zou zomaar kunnen. De antwoorden hoor je straks na onder andere deze van S10. lekker ouderwetse muziek. Ouderwetse soulmuziek uit de jaren 60 van de Flirtations. En ze kondigen het zelf ook nog af, zeg. Ongelooflijk. Heb je dat weer natuurlijk op deze zondagmorgen. Mooie zondagmorgen trouwens. Temperaturen lopen al aardig op. Het is alweer een graad of 15. En het wordt vanmiddag in Westdorpen 20 tot 21 graden. Dus dat ziet er goed uit. Verder die je natuurlijk met De Diepte. En aan de oppervlakte vinden we dan weer mooie muziek van Liverpool Express. You Are My Love. Prachtig. En zo meteen, over een paar minuten al... de reportage van Jeroen van Gent over de kortingspasjes. Blijf luisteren naar ZVL. say to myself, boy, you can always run away. Zo is het. Ah, ah save the day. Ja, toch? Op deze zondagmorgen. bewaarde de dag. Maar pluk hem ook, hè? Lijkt me ook wel weer beter. Roberto Giugetti en de Scooters. Natuurlijk hier in de show. En voor een legendarische van Liverpool Express, een one-hit wonder. Nooit meer wat van gehoord van die groep. Maar wel een ontzettend lekker nummer uit 1976. Je hoorde You Are My Love. Tijd voor de reportage van Jeroen Vergent. Ja, hij ging de straat weer op. Vroeg aan mensen van alles en nog wat. Maar vandaag ging het over de kortingspasjes. Want ja, wie heeft ze niet in zijn portemonnee? Of digitaal tegenwoordig op je telefoon, zou ook kunnen. Maar zet dat u aan tot meer aankopen, zou ook zomaar kunnen. Nou ja, Jeroen Vergent ging de straat op, vroeg het u en jawel, hier zijn ze, uw antwoorden.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 Ehm, straks over een kwartiertje ongeveer. 20 minuten, zou ik maar zeggen. Nou, een kwartiertje. Ehm, het verzoeknummerprogramma van ZVL. Ja, gezellig. Eh, je kunt invloed uitoefenen op de show van straks. Je kunt mee bepalen welke muziek er straks gedraaid wordt. En hoe je dat doet? Heel simpel. Je gaat naar onze website omroepzvl.nl. Omroepzvl.nl. Ga naar verzoekje. Vul het eh, formuliertje in. Dat is eigenlijk het makkelijkste. Kan ook gewoon op je telefoon. En dan gaan wij er straks mee na 12 uur mee aan de slag. En als je er een leuk verhaaltje bij schrijft, dan vertellen we dat er natuurlijk bij. Ga naar omroepzvl.nl en eh, verzoek je. En wij gaan proberen eh, jouw muzieksmaak straks te horen te brengen via ZVL. show in town. Hear the jokes, have a smoke, and I laugh at the clown. In a world, see a girl with a smiling. Manfred Man hoorde je met Haha zit de clown in een eh, soort eh, wonderbaarlijk stereo. <laughs> Ongelooflijk. Maar goed, eh, dat moet ook maar weer kunnen. Een mooie uit de jaren 60. 1967 en een grote nummer 1 hit. En Fox on the Run van de Sweep. Die hoor je nog steeds. Aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Zometeen verzoeknummers. Dus blijf lekker luisteren. Wordt hartstikke gezellig hier bij ZVL. Dus. En ik ben er volgende week weer. Bij Leven en Welzijn. Rond een uur of tien zet ik je weer. En dan hoop ik dat jij er ook weer bij bent. En dan ga ik weer lekkere muziek voor je draaien. Dus stay tuned. Ik wens je nog een hele mooie dag vandaag bij ZVL. En geniet van het mooie weer. Tot sluit van de show. Andrea en I'm a Lover. Mooie dag. another mag on the sandy stand. I want to fit in on the bag and on the one man. I'm a lover. You want to know the man on the filling stand. I want a king on all bag and all bad man. I'm a lover. I know Another wedding stick and a fooling bag on the villain on the belly on the belly stand. I'm a lover. Another one in me, I'm the fully deck, I'm the mini on the belly, I'm the money in me, I'm a lover. Tante parole tu hai, voglio che tu sempre sai, per me non valgono certo, non mai. Molti regali per me, i parti chicchi con te, amici ricchi con una Bentley. Compri i fiori e più weekend a Malibu, al bar francese fai un rendezvous. Quante parole tu hai, non è amore, lo sai, se poi la fine del mondo non fai. I want to love a man, I'm the fella stand. I want to hear on the begging, on the wood in me, I'm a lover. I know the way to make on the fella stand. I want to need it, the body to the wood in me, I'm a lover. Yeah, yeah. I want to live a on the foolish I want to need I'm a lover. I wanna love a man, I understand. I wanna live it on the wedding made by me, I'm a lover. Tante parole tu hai, voglio che tu sempre sai, per me non valgono certo, non mai. Molti regali per me, i parti chicchi con te, amici ricchi con una Bentley. Con i fiori e più, un weekend week-end Malibu, al bar francese fai un rendezvous. Quante parole tu hai, non è amore, lo sai, se poi la fine del mondo non fai. Tante parole tu hai, man. voglio che tu I sempre sai, per me ah, ah, non valgono ah, certo. Oh yeah, I love her.